Nieuws van 9 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Verslaggevers van de Telegraaf en NRC Handelsblad zijn niet welkom op de verkiezingsavond van DENK in Rotterdam. De partij zegt dat het druk wordt en er geen plek meer is in de zaal. Ook bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar werd een deel van de pers buiten gesloten. De NOS mocht wel naar binnen. In een discotheek in het Noord-Hollandse Schagen zijn ongeveer tien mensen gewond geraakt toen ze in de verdrukking kwamen. Volgens de politie raakte één iemand onwel in een drukke hal en ontstond daardoor paniek. In Schagen is op moment de jaarlijkse paasveetentoonstelling bezig. De feesten daaromheen trekken altijd veel bezoekers. Facebook-baas Mark Zuckerberg geeft toe dat Facebook fouten heeft gemaakt in de zaak rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf had Facebook-gegevens van 50 miljoen gebruikers verzameld om ze te beïnvloeden. Zuckerberg zegt dat het vertrouwen van gebruikers is geschonden en kondigt maatregelen aan. Slowakije heeft een nieuwe regering. President Kiska heeft zijn goedkeuring gegeven aan een nieuw kabinet... dat de spanning in het land moet verminderen. Morgen wordt de regering geïnstalleerd. Het kabinet is samengesteld door premier Pellegrini, die vorige week Robert Fico opvolgde. Hij trad af nadat hij zwaar onder vuur was komen te liggen na de moord op een journalist die corrupte politici onderzocht. De internationale wielerunie UCI neemt strenge maatregelen tegen mechanische doping. Als een renner bijvoorbeeld een motortje in zijn fiets heeft, wordt hij niet alleen, niet alleen hij, maar zijn hele team direct gedisqualificeerd en voor minimaal zes maanden geschorst. Ook kunnen ze nog een boete krijgen van maximaal 850.000 euro.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 This is how you remind me. This is how you remind me. en heren. Een hele goede avond fijn dat u luistert naar CFM Zandvoort. Eh, ik onderbreek dit nummer eventjes om een eh, mededeling. We gaan binnen nu een, een kwartiertje overschakelen met locatie De Grote Krocht in Zandvoort. Waar eh, het lijsttrekkers de uitslag bekend wordt gemaakt van de gemeenteraadsverkiezingen. we hebben een klein technisch mankementje op locatie. we gaan nu we draaien gewoon lekker de muziek door en eh, u gaat het van mij straks verder horen.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 En eh, wij gaan live overschakelen naar de grote krocht. sweet. wat Nou, zeg gelijk geëindigd. ja. voor de volgende keer.